7 uur. Remons Ree met het NOS-journaal. Oud-premier Berlusconi is ook bij het Italiaanse Hof van Cassatie vrijgesproken van het hebben van betaalde seks met een minderjarige. De zaak werd bekend als het Bunga Bunga-proces. Ook de aanklacht dat hij zijn invloed gebruikte om het 17-jarige meisje Ruby uit een politiecel te krijgen is door de rechters definitief verworpen. In eerste aanleg was Berlusconi tot 7 jaar cel veroordeeld. Een ruime Kamermeerderheid wil dat een onafhankelijke commissie onderzoek gaat doen naar de Tevendeal. De motie van de ChristenUnie kreeg ook de steun van de regeringspartijen VVD en PvdA. Premier Rutte geeft de voorkeur aan een onderzoek door de nieuwe minister van Veiligheid en Justitie, maar verzet zich niet tegen het verzoek van de Kamer. Colombia stopt met onmiddellijke ingang met luchtaanvallen op kampen van de rebellenbeweging FARC. De regering wil de strijders belonen voor de voortgang die bij de vredesonderhandelingen is geboekt en het naleven door de FARC van een eenzijdige wapenstilstand. De maatregel geldt voor een maand, maar kan worden verlengd als de FARC zich aan zijn bestand blijft houden. Autocoureur Guido van der Garde heeft zijn rechtszaak in Australië tegen Formule 1-renstal Sauber gewonnen. Van der Garde was vorig jaar testrijder bij het Zwitserse team en zegt een geldige overeenkomst als wedstrijdrijder te hebben. Het is de vraag of Van der Garde ook echt dit weekende voor Sauber gaat racen. Hij heeft nog geen stoeltje gepast of in de auto gereden en de renstal noemt dat een onaanvaardbaar risico. De Amerikaanse artiesten Robin Thicke en Pharrell Williams hebben plagiaat gepleegd met hun hit Blurred Lines. Het nummer lijkt volgens een jury in Los Angeles te veel op het nummer Got to Give It Up van Marvin Gaye uit 1977. Williams en Thicke moeten de kinderen van Gaye nu 7,3 miljoen dollar betalen. Williams zei dat hij pas later doorhad dat het niet leek op het nummer van Marvin Gaye. En dan het weer. Eerst op veel plaatsen dichte mist.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 Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen Kerkdriel en Waardenburg 3 kilometer. A7 Horenzaandam voor Purmerend Noord 4 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Ook een ongeluk op de A13 naar Rotterdam voor het Kleinpolderplein 3 kilometer.